Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. In Suriname is voor het eerst een duikboot gevonden die waarschijnlijk werd gebruikt om drugs mee te smokkelen. Bij de boot zijn drie Colombianen aangehouden. De politie denkt dat er meer mensen bij de zaak betrokken zijn en gaat door met het onderzoek. Suriname staat bekend als doorvoerland van cocaïne, omdat het land een grens heeft die onmogelijk te bewaken is. Vorig jaar deed de Amerikaanse kustwacht voor de Surinaamse kust nog een grote drugsvangst. Het was de grootste in die regio in bijna 20 jaar. Het ging toen om 4200 kilo kook. In IJsland zijn zo'n 600 snelle computers gestolen die gebruikt worden om bitcoins en andere virtuele munten mee te delven. In totaal werd de laatste maanden vier keer ingebroken bij verschillende datacentra. Voor de diefstallen zijn elf mensen gearresteerd, onder wie een beveiliger. De computers zijn zo'n 2 miljoen waard, of nog veel meer... als ze weer gebruikt worden om bitcoins mee te delven. De apparaten zijn spoorloos. En de slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij in Las Vegas... krijgen tot 275.000 dollar uit een crowdfundingactie. De laatste maanden is meer dan 30 miljoen dollar opgehaald. Dat geld wordt verdeeld over meer dan 500 mensen. Mensen die een permanente hersenbeschadiging of verlamming opliepen en de nabestaanden van de 58 doden krijgen de hoogste vergoeding. In oktober opende een man vanuit een hotel het vuur op concertgangers buiten. De schutter heeft zelfmoord gepleegd. Het weer. De sneeuw trekt richting het noorden en blijft de komende uren boven het midden van het land hangen. In de rest van het land wordt het ook de komende dag vrijwel droog. Het wordt min 2 graden in het noorden tot 6 in het zuiden.